van Zessen met het NOS-journaal. De Braziliaanse president Bolsonaro is verantwoordelijk voor de dood van honderdduizenden mensen als gevolg van het coronavirus. Dat vindt een onderzoekscommissie die namens de Senaat van het land de coronabestrijding onderzocht. Het rapport is vroegtijdig uitgelekt richting de pers. Bolsonaro zou met opzet vroege aanbiedingen voor vaccindeals hebben afgeslagen en bagatelliseert het virus. De kans is heel klein dat Bolsonaro uiteindelijk wordt vervolgd... omdat hij zelf degene benoemt die hem zou moeten aanklagen. In Oostenrijk zijn in een busje 28 migranten gevonden... van wie er twee waren overleden. Grenswachten ontdekten de mensensmokkel bij de grens met Hongarije tijdens een controle. De bestuurder van het busje sloeg vervolgens op de vlucht. Hij wordt nu gezocht. De gevonden mensen zijn volgens de politie Syriërs en Koerden, alleen mannen. Het is nog niet duidelijk waardoor de twee migranten om het leven zijn gekomen. Met de rest zou het goed gaan. Het vaccin van Pfizer is voor 93% effectief tegen ziekenhuisopnames onder 12 tot 18-jarigen. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse RIVM. Tussen juni en september van dit jaar, toen de Delta-variant al de overhand had. Jongeren vanaf 12 in de VS krijgen het vaccin Pfizer, net als in Nederland. Eerder maakte het Europees Geneesmiddelenbureau EMA bekend dat het gaat beoordelen of het ook geschikt is voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar oud. Een asfaltfabriek in Eindhoven stoot te veel uit van de gevaarlijke stof benzeen. Dat is gemeten in opdracht van de gemeente bleek dat de asfaltcentrale twee keer zoveel benzine uitstoot dan wettelijk is toegestaan. De gemeente heeft het bedrijf een dwangsom opgelegd. Het weer is op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 14 graden. Vandaag veel bewolking. In de loop van de dag vallen pittige buien met kans op onweer en windstoten. Het blijft zacht met 17 graden. Dit was het NOS Journaal.